met het NOS-journaal. In het rampgebied van vlucht MH17 deelt Flyers met dit verzoek uit in de omgeving. De bevolking kan ook haar verhaal kwijt bij het team. De Maleisische minister van Volksgezondheid maakte vanmiddag bekend dat er lijkschouwingen zijn uitgevoerd op 150 lichamen en 300 lichaamsdelen. De Nederlandse experts bevestigen dit bericht niet. In Irak zitten tienduizenden mensen vast in de bergen. Ze hebben geen eten en drinken en dreigen om te komen als er niet snel hulp komt. Daarvoor waarschuwen de Iraakse autoriteiten. De mensen zijn gevlucht voor de strijders van ISIS... die zondag een aantal dorpen in de omgeving hebben ingenomen. De vluchtelingen behoren tot een religieuze minderheid... waarvan al duizenden mensen door de moslimterreurgroep zijn gedood. Het Iraakse leger gaat nu helpen ISIS te bestrijden. De schipper van de speedboot die een fataal ongeluk veroorzaakte op de Vinkenveense plassen komt mogelijk morgen vrij. De onderzoeksrechter in Utrecht ziet geen reden hem langer vast te houden. De 49-jarige man uit Oosterbeek blijft wel verdachte. Het OM, dat hem verdenkt van doodslag, gaat in beroep tegen het besluit van de onderzoeksrechter. Dat dient morgen en tot die tijd blijft hij vastzitten. De boot van de man ramde zaterdagavond met hoge snelheid een andere boot. Twee mannen kwamen daardoor om het leven. De speedboot ging er na de botsing vandoor. Russische homoseksuelen kunnen makkelijker asiel aanvragen in Nederland. Ze hoeven niet meer aan te tonen dat de Russische politie niet in staat is om ze te beschermen. Volgens staatssecretaris Steven blijkt dat de Russische politie vaak niet bereid is aangiftes op te nemen van geweld tegen homoseksuelen. Overheidspersoneel in Rusland is zeer intolerant ten aanzien van homo's, schrijft Teven, net als de bevolking. Het weer, toenemende bewolking en op steeds meer plaatsen regent het.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 Dat zijn voornamelijk bezoekers aan Blijdorp. Verkeer vanaf de A16 richting Den Haag kan het beste omrijden via Gouda over de A20 en de A12. Verder een file op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Daar is de Velsertunnel namelijk dicht.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 En als jou de grond te heet wordt, dan ga ik voor je door het vuur. Verschillende karakters, maar hetzelfde avontuur. We zijn ver Jij zit in mijn hart. Onze vriendschap overwint altijd. in mijn dromen. Je was er. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout.